BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht Radio Barbier. Radio Barbier. Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. I'm of blood to terrorize your neighborhood. And whomever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it tonight. Is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ah! <laughs> Info van het lokaal bestuur. Ben je nog op zoek naar werk dicht bij huis of wil je nog snel van job veranderen? Dan is dit misschien interessant voor jou. Het lokaal bestuur van Kruibeke is op zoek naar een milieuambtenaar die zijn schouders wil zetten onder het lokale milieubeleid is al omgevingsvergunningen, subsidie aanvragen en milieuklachten moet behandelen. Ook zal je concrete acties moeten uitwerken om de lokale inwoners te sensibiliseren over milieuthema's. Je moet wel al in het bezit zijn van een rijbewijs B. Je krijgt dan van de gemeente een voltijdscontract van 38 uur per week, 31 vakantiedagen en allerlei extra legale voordelen. Meer informatie krijg je bij de personeelsdienst van de gemeente Kruibeke en je sollicitatie moet binnen zijn ten laatste op 5 januari. agenda. Daar waar er drie koningen zijn, zijn er ook drie koninginnen. Zover zijn we allemaal wel mee. Maar wat hebben deze drie koninginnen dan te zoeken in onze Kruibeekse polder? Wie dat wil te weten komen, die moet zeker meegaan met de maandelijkse gratis wandeling van de barbiergidsen. Die gaat door op zondagmiddag 5 januari om 2 uur aan de sporthal De Dulpop in Basel. Stapschoenen zijn aangeraden en honden aan de leiband zijn welkom. Verkleed komen als koning of koningin is niet verplicht, maar dat is wel een leuk idee. J'irai chercher ton cœur si tu l'entends. Also pas. Je boirai tout le nuit, tu ne retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid sirène du port d'Alexandrie chant Je suis dans ta vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'aspétit. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie. Alexandra. Alexandra. Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Et sirène du bas. Alexandrie chante encore la même mélodie De la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. fille sur le Nil. Oh. Alexandrie, Alexandra, ce soir je te la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras, dans Barbier Agenda In alle deelgemeenten van Beveren werden ter gelegenheid van de eindejaarsperiode periode kerststallen opgesteld. Uitblinkers hierbij zijn Melzele en Beveren, waar er meerdere bijzondere stallen te zien zijn. Om geen enkele kerststal te missen, voorziet de toeristische dienst van Beveren fiets- en wandelroutes. Deze werden afgedrukt op wandelfiches en zijn nog tot 5 januari af te halen aan de balie van de dienst toerisme in het gemeentehuis van Beveren. No, it's never been better than the summer of 2002. Ooh, We were only 11, but acting like grown ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. of an old Radio Barbier, Barbier. It's a beautiful day. Hey wie? weet het al? In taartje van Krubik. Diep verscholen in de Lange Straat kan je Daniel vinden. Met een grote glimlach, roerend in zijn ketels. Hij maakt daar zijn Jules Isidore Morris en één van zijn ander overheerlijke biertjes. Biertjes onder de noemer Brixius. Speciaal en artisanaal gemaakt met 100% Belgische hop. Surf naar brouwerijbrixius.be en ontdek deze echte Kruibeekse brouwerij. Brixius. Omdat een mens al eens iets mag hebben. Santé. Mag ik even hebben over koffie. Vroeger was koffie gewoon koffie. Maar vandaag is koffie veel meer dan dat. Ontdek daarom de verrukkelijke wereld van Roskoffie. Roskoffie heeft namelijk de koffie voor jouw smaakpapillen. Overtuig jezelf bij Roskoffiebar in de Vleeshallen te Mechelen. Of bestel een proefpakket op roskoffie.be. U kan ook langskomen op zaterdagochtend in de winkel. Edmond Hoerebeekstraat 13 te Kruibeken. Roskoffie roostert zijn koffie op authentieke ambachtelijke wijze en werd daarom ook officieel erkend als ambachtsman. Roskoffie voor koffiebonen, abonnementen, toestellen en ook te boeken als mobiele koffiebar. Dankzij Roskoffie is koffie eindelijk een echte beleving. Sint Joris Basel een secundaire school. Niet enkel ASO, maar ook BSO en TSO. Is duidelijk. Kies voor Sint-Joris. Sint-Joris, dat is kei tof. Radio Barbie, Radio Barbier. Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. De nieuwe gemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht nodigt alle inwoners van harte uit om samen het nieuwe jaar te vieren tijdens een gezellige nieuwjaarsdrink. Het kan zelfs op drie locaties binnen onze nu wel zeer grote gemeente. Kies de plaats die voor jou het beste past of bezoek ze allemaal. Elke inwoner is overal en altijd welkom. Het feest begint op zondag 5 januari om 11 uur op het Onze Lieve Vrouwplein van Kruibeke. En daarna wordt er tegen vier uur doorgeschoven naar de Grote Markt van Beveren. Een derde gelegenheid krijg je op zondagmiddag 12 januari om 3 uur in het Vredespark in Zwijndrecht. Kom samen met je familie, vrienden en buren een keertje langs om 2025 feestelijk in te zetten. me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should have stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you let go. And now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Snapte jij daar iets van? Meer dan dichtbij. Wist je dat er verf bestaat die volledig eetbaar is en dat die verf dus perfect geschikt is om er met je peuter mee aan de slag te gaan? Wil je graag de mogelijkheden ervan ontdekken? Kom dan samen met je kindje tot 2,5 jaar experimenteren tijdens de speelbabbels. Dat is een creatieve en smakelijke manier om zintuigen te prikkelen. En ondertussen kan je genieten van een heerlijk tasje koffie of thee. Je bent welkom in het Huis van het Kind aan het Onze Lieve Vrouwplein in Kruibeke op woensdagmorgen 8 januari om 10 uur. Deelname aan deze bijeenkomst is helemaal gratis. die is nog maar net voorbij. Of daar longt de cinema al voor de allerkleinste. Het gemeentelijk cultuurcentrum van Temse organiseert een voorstelling van het vervolg op de succesfilm Binnenste Buiten. Dat is een leuke animatiefilm waarin alle mogelijke emoties worden voorgesteld door grappige figuurtjes. Het is een aanrader voor kinderen vanaf 6 jaar. De voorstelling gaat door op woensdag 8 januari om 2 uur in de kleine zaal van Cultuurcentrum Roxy in de Stationstraat in Temse. De inkom is 5 euro agenda. Voor wie echt niet genoeg van kerstmis kan krijgen, is er in Beveren nog een theatervoorstelling door de theatergroep van Sven de Ridder. Christmas Comeback heet het stuk en het gaat over een gesplitte boysband die met kerst door een gewikste manager met een smoesje terug wordt samengebracht. Het is een hilarische komedie met Sven de Ridder, Gunter Levy, Jasmin Jaspers en Leen den Dievel. Op het einde van het stuk wordt er nog een emotionele hommage gebracht aan Brik van Dijk. Een acteur die voorzien was om mee te doen, maar die jammer genoeg begin oktober is overleden. Je kan gaan kijken op donderdagavond 9 januari om 8 uur in Cultureel Centrum Ter Veste in Beveren. De inkomprijs is 24 euro. meer. in de Oostkantons. Daar zijn zeven wintersportcentra open. Je kan er vooral langlaufen, onder meer op Barak Michel en Signal de Botrange. En in Ovifa zijn bijna alle skipistes open. Daar is ook journaliste Demi van den Een echte overrompeling is het hier nog niet op de skipisten van Ovifa. Maar het is wel gezellig druk. Een van de twee parkings die was vanmorgen rond 10 uur al eh, vol. De andere die is wel nog vrij. En er is toch wel wat volk op de skipisten. En wie dat niet aandurft, kan natuurlijk ook nog altijd langlaufen en gewoon met de slee naar beneden gaan. Er ligt in de Oostkantons 8 tot 15 centimeter sneeuw. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen en kondigt voor komende nacht code oranje af voor de provincies Luik en Luxemburg. In de rest van het land blijft dat code geel. Huisartsen eh, blijven nog te vaak antidepressiva voorschrijven. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. De gemiddelde huisarts schrijft voor ruim 1 op de 10 patiënten antidepressiva voor. Sommigen zelfs voor bijna de helft. Nochtans heeft maar zo'n 5% van de Belgen antidepressiva nodig, zegt professor Stefan Klaas van de KU Leuven denk de huisartsen veel mensen zien die daarom niet heel zwaar depressief zijn, zo in de klassieke zin van het woord, maar eerder ja, door druk, door stress ontregeld geraken. Studies tonen toch wel aan dat bij deze groep van mildere depressies, zal ik het dan maar noemen, antidepressiva niet echt zeer helpend zijn. Nochtans slikt meer dan 1 op de 10 volwassenen jaarlijks minstens één keer de antidepressiva. In Lokeren hebben honderden mensen afscheid genomen van minister van Staat Miet Smet. Ze kreeg daar een staatsbegrafenis. Smet stierf vorige week en was 81. Ze was een boegbeeld bij de Christen-Democraten. Je hoort CD&V-minister Hilde Krevits. Omwille van een baanbrekende werk dat ze in haar leven ook geleverd heeft voor de positie van vrouwen in de politiek. Eigenlijk heeft ze voor mij persoonlijk ook wel veel betekend. Ze zat naast me in het parlement op het ogenblik dat ik eh, net, net parlementslid was. Ze heeft mij eigenlijk de eerste jaren eh, ook wel gecoacht door moeilijke momenten. De kerk in Lokeren zat vol. Buiten stond er daarom een groot scherm. Op Brussels Airport in Zaventem is het lichaam gevonden van een vrouw. Ze lag op de parking en had amper kleren aan. Volgens het parket gaat het wellicht om een dakloze vrouw die stierf door onderkoeling. Het onderzoek loopt nog. Bij de aanslag in New Orleans in de VS is ook een Brit omgekomen. Een man van 31 uit Londen, dat meldt de Amerikaanse politie. Een man van 42 reed op nieuwjaarsdag met een auto in op een menigte in New Orleans. 14 mensen overleefden dat niet. De politie schoot de dader daarop zelf dood. Nog maar eens een record voor LeBron James in het Amerikaanse basketbal NBA. Hij scoorde met zijn team LA Lakers 30 punten in het duel tegen Atlanta Hawks. Het is al de 563ste wedstrijd waarin LeBron James daarin slaagt. En daarmee passeert hij in de ranglijst aller tijden een ander NBA-icoon, Michael Jordan. LeBron James is 40 jaar intussen. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt maar droog bij zo'n 4 graden. Vannacht valt er sneeuw of smeltende sneeuw. Morgen krijgen we regen en meer wind tot 11 graden. Maandag hetzelfde weer. Vanaf dinsdag wat zon, maar ook winterse buien en 6 graden. Bakkerij Wouters. Bakkerij Wouters alle dagen vers brood, gebak, confiserie en zoveel meer. Bestellen kan op nummer 03 774 1024. Enkel gesloten op dinsdag. straat 52 in Basel. Bakkerij Wouters. Attention please. Beste fijnproever, leuk u te mogen begroeten op de website van Atelier Joris altijd dagverse producten, uitstekende service, een uitgebreid assortiment en steeds de nieuwste trends om u nog meer culinair te verwennen. Wij zien jullie graag terug in de winkel atelierjoris.be, Dorpstraat Basel. Thank you. Radio Barbier. Radio Barbier. Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. ik eenzaam en fragiel, maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe, bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me zo klein, wil ik iemand anders zijn. Die van binnen kwijn ik weg van de pijn. Behandel mij heel verbrijzeld door je lach. Poreus en onderhuid, als een winnaar haal jij me onderuit. Mijn gedachten slaan op hol, ik verval weer in een rol en zal mijn eigen gang weer gaan, als een winnaar. Ik kan vechten als een vrouw, zoals ik strijden zal om jou. глазах Niemand die de deur voor me openlaat me kent, niemand die me streelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn, die is net als ik van porselein. Niemand die me stoort, niemand die me hoort, niemand die me kust als ik wel word. Niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me open Niemand die me kent, niemand die me streelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn, die is net als ik van porselein. Behang heel zacht. Verwijzeld door je lach. Voor heus en onderhuid. Als een winnaar haal jij me onder Barbier Agenda buren van het Bezenplein in de Julianus Severijnstraat in Kruijbeke... die hebben duidelijk geen schrik van de winter. Op vrijdagavond 10 januari willen ze namelijk feesten in open lucht. Op het Bezenplein worden dan vanaf 4 uur in de namiddag de vuren aangestoken... om toch wat warmte te brengen. Vanaf 7 uur zijn er dan optredens van Temanatipoe en Wies Mertens. Er wordt met de goed rondgegaan om de muzikanten toch wat geld te kunnen toestoppen. Trek je laarzen en warmste kleren aan, want het kan soms nogal koud en nat worden. Je bent welkom op vrijdagavond 10 januari vanaf 4 uur op het Bezenplein. De inkom is gratis. trying to convince myself I don't hate it, but I gotta face it. There ain't nobody else to blame. Took your heart and gave mine away, and I hate it. I'm sure you won't pick up the phone. agenda. Wie benieuwd is hoe de vogels het er in onze streek van afbrengen in dit seizoen, die kan op stap met Suskewit. En in dit geval gaat het niet om de presentator van het programma met soulmuziek van Radio Barbier, maar wel over de vogelwerkgroep uit Steendorp. In functie van de mogelijke waarnemingen wordt het verloop van de wandeling bepaald. Het centraal vertrekpunt is het Natuurhuis in de Kapelstraat in Steendorp. Deelname aan een wandeling is gratis. De eerstvolgende wandeling gaat door op zaterdagmorgen 11 januari om half negen. Meer info bij Arnold Monen van het Natuurpunt Steendorp. could on summer at the festival, holding on real tight. On the back of a Harley, you took me for a ride in the sky. It's got the looks of a movie star. It's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. agenda. Om het jaar goed in te zetten organiseert de jeugddienst van de gemeente Temse de eerste tienerfuif van het jaar. Onze jongsten kunnen eens goed uit de bol gaan op een onvervalste fuif die enkel open is voor jongens en meisjes van 10 tot 14 jaar. Er moet geen inkom betaald worden en drank en chips zijn verkrijgbaar aan 1 euro. Ouders die meekomen kunnen in een aanpalend zaaltje ook iets drinken. De Vijf gaat door op vrijdagavond 10 januari vanaf 8 uur in het jeugdontmoetingscentrum De Artiest in de Clemens de Landseerlaan 26a in Temse. Dit is Radio Barbier. En in de meubelen en in de ga jongens schreef, dan kun je trouwen bij lief. Bij interieurmeubelen Maatwerk Maasboons maken wij van uw huis een thuis. Wij maken uw kasten op maat. Kom langs en ontdek ook ons ruim assortiment bedden, zetels, tafels en stoelen. Ook voor beddengoed, decoratie of geschenken bent u bij ons aan het juiste adres. Voor elke ruimte vinden wij een gepaste oplossing. Tot snel bij interieurmeubelen maatwerk maas-boons.be. op! Optiek Foubert. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. We focussen niet alleen op beter zien, maar ook op gezien worden. Kom langs en ontdek de magie van scherp zien en er fantastisch uitzien. Maak nu je afspraak op optiekfoubert.be. Onze Lieve Vrouwplein, Kruijbeke. Zondag en maandag gesloten. Optiek Foubert. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. Pub Frietje, Kasteelstraat 96 in Temse. Alle dagen open, vanaf 15 uur. Behalve op dinsdag. The place to be, Pub Frietje. Radio Barbier, Radio Barbier. Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. Nadat de nieuwjaarskater doorgespoeld is, is het tijd voor carnaval. En in Steendorp kunnen ze moeilijk wachten om al te beginnen vieren. Daarom organiseert de Orde van de Baksteen op zaterdagavond 11 januari het Prinsenbal in zaal De Mosterpot in de Gelaagstraat in Steendorp. De deuren gaan open vanaf 9 uur en je mag pas binnen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Meer info lees je op de website van de Orde van de Baksteen. your love, pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just. agenda. In Zwijndrecht is het al vele jaren de traditie dat de cultuurdienst ter gelegenheid van nieuwjaar een druk bijgewoond nieuwjaarsconcert organiseert. Dit jaar is dat niet anders. En voor de gelegenheid werd een muzikant uit de eigen gemeente aangesproken. Frank de Wolf is een componist en contrabassist uit Burgt. Hij komt niet alleen, want hij brengt een twaalfkoppig orkest en twee gastsolisten mee volk genoeg dus om op het podium een geslaagde namiddag te brengen met pop, chansons en bossa nova. Ook jij kan er voor 18 euro naartoe op zondagmiddag 12 januari om 2 uur in het ontmoetingscentrum Het Waaigat in Burgt. Aansluitend is er dan een gratis nieuwjaarsreceptie, aangeboden door het gemeentebestuur in het Vredespark in off my mind, get you off my mind like da di da di down. Before you came around, I felt lost, now I'm upside down. Cause you make me wanna dance. I know I shouldn't stay, I see trouble from a mile away. Still, I wanna play his games. Ah, damn, this love makes me lose all control. But you know how to make me want you. Da-dee, da-dee. I met de beste muziekmix van toen tot nu. fight. Show your papers, be polite. Walking home with nowhere else to go. You throw up your coat, pick up my note, put another copy on.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 Temse heeft er zo zeven: de cultuurraad, de sportraad, de ouderenadviesraad, de minaraad, de jeugdraad, het kinderopvangoverleg en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Al deze adviesraden worden nu tijdelijk opengesteld voor nieuwe leden. Woon je in een deelgemeente van Temse en heb je interesse om ook jouw stem te laten horen?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 so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. The scat man can do it, so can you. I hear you all asked about the meaning of scat, well, I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? lokale radio voor Kruibeke, Basel, Ruppelmonde, Temse en Steendorp is meer dan ooit dichtbij. Wens je contact met ons op te nemen? Stuur een mailtje naar info@radiobarbier.be. me fall. Presents new sensations, new kicks in the candlelight.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 She never drinks the water, makes you order French champagne. De uit het Noord-Franse Nancy afkomstige groep Bomtracks knalt zijn eigen gemaakte nummers zo hard uit de boksen dat de bruinste van alle Kruibeekse kroegen op zijn grondvesten zal daveren. Vanaf de eerste noot tot de laatste wordt dit gegarandeerd een stevig feestje. Je kan erbij zijn op vrijdagavond 17 januari vanaf 9 uur in Café de Kwartel in Kruibeken omdat er die avond veel volk verwacht wordt, kan je best op voorhand tickets bestellen aan 10 euro per stuk aan de toog van de kwartel. with a passionate persuasion for dancing or romancing. But I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, whoa when my baby, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro. I'm a salsa fellow. When my baby smiles at me, the sun. dichtbij. Dit is Radio Barbiers. Let's go! Radio Barbiers, Radio Barbiers. Goedemiddag, goedemiddag. BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht